project gebruik maken. Baanblad Opzij heeft koningin Beatrix uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland. De koningin werd gekozen uit 100 kandidaten. Volgens de jury vervult ze haar taak op een krachtige manier... en speelde ze een cruciale rol bij de kabinetsformatie. Vorig jaar was FNV-voorzitter Jongerius de machtigste vrouw. Zij staat nu op twee. Het weer in het hele land stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussen de buien ook door ook zon. Bij een harde noordwestenwind wordt het een graad of negen.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 Jarenlang konden homomilitairen niet voor hun geaardheid uitkomen. Vorige week oordeelde een rechter in Californië dat dat beleid in strijd was met de grondwet. President Obama wil de wet al langer versoepelen, maar een wetsontwerp over homo's in het leger strandde vorige maand in de Senaat. In Frankrijk wordt ook vandaag actie gevoerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De verwachting is wel dat de acties minder overlast veroorzaken dan gisteren. Zo zullen er waarschijnlijk meer treinen rijden en zal het vliegverkeer grotendeels normaal zijn. De tekorten bij de benzinestations blijven een probleem. Vandaag zou het parlement over de verhoging van de pensioenleeftijd stemmen, maar door het grote aantal amendementen wordt dat nu op zijn vroegst morgen. Navigatiebedrijf TomTom heeft in het derde kwartaal minder winst geboekt. De netto-winst was 19 miljoen euro, 37 minder dan in het derde kwartaal van het vorig jaar. Wel steeg de omzet met 3 TomTom won zowel in Europa als in de VS marktaandeel. In Europa verkoopt TomTom bijna de helft van alle navigatiekastjes, in Amerika een kwart. De onderwijsinspectie wil bij 34 hogescholen en universiteiten de toekenning van diploma's nader onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat die te makkelijk worden verstrekt. De inspectie zet bij 1 op de drie hoge onderwijsinstellingen vraagtekens bij alternatieve afstuurtrajecten, afstudeertrajecten.